Maarten met het NWS Journaal. Om aanslag op een huwelijksfeest in de Zuid-Turkse stad Gaziantep zijn 30 doden gevallen. Meer dan 90 mensen raakten gewond. Het was een Koerdische bruiloft in de open lucht. Een Turkse minister zegt dat het lijkt te gaan om een zelfmoordaanslag. Turkije is het afgelopen jaar getroffen door een reeks aanslagen... waar Koerdische of islamitische terroristen verantwoordelijk voor waren. Gaziantep ligt in de buurt van de grens met Syrië. Duizenden mensen die vanwege de natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië waren geëvacueerd, zijn weer naar huis. Het vuur is grotendeels onder controle. Door de brand moesten zo'n 80.000 mensen hun huis uit. Een gebied van 150 vierkante kilometer is inmiddels afgebrand. Daarbij zijn 105 huizen en 213 andere gebouwen verloren gegaan, meldt de lokale brandweer. Zo'n 7000 huizen worden nog bedreigd door het vuur. De bewoners kunnen nog niet terug. Ook vandaag zijn er stiptheidsacties op Schiphol. De bond FNV Luchtvaart heeft de actie georganiseerd om te protesteren tegen de hoge werkdruk voor het grondpersoneel van de KLM. De actie begint om 9 uur en duurt tot 1 uur smiddags. De bond heeft 230 KLM'ers opgeroepen aan de actie mee te doen. Reizigers hadden gisteren weinig hinder van de actie, zegt de FNV. Het personeel houdt zich strikt aan de regels, waardoor sommige vluchten enige vertraging opliepen. Brazilië heeft voor het eerst Olympisch voetbalgoud gewonnen. Na 90 minuten was het in de finale tussen Brazilië en Duitsland nog 1-1. Neymar scoorde voor rust voor Brazilië. In de 59ste minuut maakte Max Maier gelijk. In de verlenging werd niet gescoord, dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. De vijfde Duitse penalty van Pedersen werd door de Braziliaanse doelman Weverton gestopt... en Neymar maakte de klus af voor Brazilië. Het weer, opklaringen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 river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and just a dream.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 Many moons that I deep in place, so I keep an eye on the shadows. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl When I'm walking down the street, I call your name no names, faces I've never な dangerously with the bang.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 dan zie je niet alleen, alleen een man van steen. Van buiten lijk ik hard, maar prik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 nobody, got nobody hurt. Got hurt. <laughs>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 sai, sai. En laat je horen één keer. Laat je horen twee keer.